Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Houthi-militie heeft opnieuw een koopvaardijschip aangevallen... dat door de Bab el Mandeb voer. De smalle zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het Griekse schip dat onder de vlag van de Marshall-eilanden vaart... werd vanaf het vasteland beschadigd door een raketaanval. Het Amerikaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn... en dat het schip kan doorvaren... De aanval is opvallend omdat het schip op weg was naar Iran. De Houthis worden voor een belangrijk deel gesteund door Iran. De Amerikaanse oud-president Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd... om het vonnis van een lagere rechtbank te negeren. Trump wil immuniteit zodat hij niet kan worden vervolgd... voor zijn poging om de verkiezingen van 2020 te beïnvloeden... en voor zijn rol bij de kapitoolbestorming. De oud-president claimt dat hij recht heeft op immuniteit... omdat hij in die tijd president was. Maar het Hof van Beroep in Washington oordeelde vorige week... dat de presidentiële immuniteit niet meer geldt. Het Hoge Rechtshof is de laatste plek waar Trump die beslissing kan aanvechten. Bij een metro in New York zijn zes mensen neergeschoten. Eén iemand kwam om het leven en volgens lokale media zijn de anderen niet ernstig gewond geraakt. Volgens de politie is er geen dreiging meer en gaat het om een op zichzelf staand incident. Er is nog niemand opgepakt. Nederlanders verbruikten vorig jaar weer minder gas. Volgens het CBS werd er 30 miljard kubieke meter verbruikt... en dat is 5% minder dan in 2022. Toen was er ook al een daling, toen van een kwart.